Martijn van Beek met het NOS Journaal. Negen regionale kranten verschijnen vandaag als noodeditie. Door een computerstoring in het redactiesysteem verdwenen afgelopen avond alle kopij voor de regio katernen. Redacteuren hebben zo goed en zo kwaad als het kon artikelen opnieuw geschreven... en daarna zijn in allerlei noodedities gedrukt. De kranten hebben minder regionieuws dan normaal en worden mogelijk later bezorgd. De storing treft de Gelderlander, de Stentor, Tubantia, het Brabants Dagblad... het Eindhovens Dagblad, DN De Stem, PZC, de Limburger en het Limburgs Dagblad. De kranten hebben een totale oprage van ruim 1 miljoen na zes jaar hebben vertegenwoordigers van Cuba en de Verenigde Staten besprekingen hervat over de migratie tussen beide landen. Het overleg was in een gebouw van de VN in New York. Zes jaar geleden maakte de toenmalige president Bush een eind aan de ontmoetingen omdat er te weinig vooruitgang werd geboekt. Zijn opvolger Obama streef naar een betere relatie met Cuba. Na de communistische machtsovername in Cuba in 1959 vluchten duizenden Cubanen naar het dichtbijgelegen Florida. Sommigen willen nu terug. Amerika eist dat Cuba ze weer opneemt en garanties geeft dat hen niets overkomt. Het ministerie van Defensie heeft vorig jaar tegen 98 militairen aangifte gedaan wegens het gebruik van drugs. En in 2007 waren er 125 aangiftes, blijkt uit cijfers van justitie. De betrokken militairen zijn op staande voet ontslagen. Defensie voert een zero-tolerance beleid als het gaat om het gebruik van drugs of de handel daarin. Maandag gaf Turner Jury van Gelder toe dat hij cocaïne heeft gebruikt. Hij werkte ook bij Defensie. Om drugsgebruik op te sporen hebben commandanten de bevoegdheid om bij verdachte militairen een urinetest af te nemen. Defensie denkt erover om in de toekomst al het personeel steekproefsgewijs op drugsgebruik te controleren. Het weer, vannacht mogelijk een bui, is een graad of 16.